buurt van Rio de Janeiro hoorde bij een feest voorafgaand aan het Braziliaanse carnaval dat vrijdag begint. De hoogspanningskabel kwam naar beneden nadat iemand er iets tegenaan had gegooid. Het weer, bewolkt, het is nu 3 tot 5 graden. Morgen op steeds meer plaatsen zon en maximaal 8 graden.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 En ja, als ze het daarover hebben, dan is het bij mij al heel snel goed als uh, hondenliefhebber. Een cd vol eh, blues music, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. En allemaal geschreven door die ene zelfde man, Tim Wire. zoals ze zeggen, deze man is veel te vroeg overleden. En dan heb ik het over Robert Gray. Je weet wel, die van Right Next Door. Jaren geleden hier bekend geworden. Tell me this time, won't you? Tell me before you go. choose to play. I'll take a guess, it's because you've got another. And you're ashamed of the fact that I know. done nothing wrong. often wrong. Robert Gray Band van zijn laatst verschenen cd. Zijn eh, twee nummers hebben we gedraaid en we zijn al eh, zo'n klein uh, eh, 12 minuten onderweg hè? in dit programma Muziekerie. Welkom overigens. En we blijven maar een klein beetje in dat bluesgevoel hè. Curtis Mayfield heeft het ooit geschreven en ja, er zijn er verschillende die het op cd hebben gezet. Onder andere deze. There's a train a coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to it be humming. You don't need no ticket, you just thank the Lord. Yeah. Eva Cassidy wilde ik er nog achteraan zeggen. Door deze Eva Cassidy. En u kent het natuurlijk vooral van eh, niemand minder dan eh, Rod Stewart. Elvis Live. I just can't help believe it. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes.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 Oh, I just can't help believing. Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Fly with me to the rainbow. proche tante de la fac et l'emprunt des petits Rickenbock. De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Leeuw, hm? Paul de Leeuw, Paul de Lul. Ladies and gentlemen, the Netherlands. Israël, shalom. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Sorella ma hekwa, shura fante dorora hea. Zora ma hull k'ora korva fenta, shura ma hea. اسمس لا خروسلم ما سلت البس الخلق كيبوتش ما سأسلق لخ الشلوم إذا أمز لخ شيل لا ظل بصورما يجفي لو Vliegen met me mee naar de regenboog rainbow Ik denk alleen aan jou Vliegen met me mee naar de regenboog rainbow Ik hou alleen van jou Vliegen met me mee naar de regenboog de la mousse que ton père part. sur la croix de la chanson de la balade. Je vais naître le con, je l'ai pas Je t'en tourne à Vancouver. All I had is I'm love and now I'm turning around. And my life is over now I grin. Parviare, che ti dati nell'amore, che ti dati nell'ubato, di vita passa, se ne può Und was sie geht und der Rassin und der Land Und brach was mit mir zum Verwandeln, zum den war. Fliegen wir, wir, wir, wir, wir, how I Ik zou ook best wel een keer mee willen doen aan het Songfestival. Dat kan. Stel je voor, ik sta gewoon in de kamer en jullie staan erachter dat achtergrondkoortje. Ik zing het één keer voor en dan doen jullie het, oké? Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee, de regenboog, vlieg met me mee naar de regenboog. Ik hou lekker, want ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Niet om je heen kijken, gewoon zingen. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik hou alleen van jou. Allemaal. Ja, mee naar de regenboog, rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vlieg maar mee naar de regenboog, Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik hou alleen van jou. De beste zes mogen mee volgend jaar. Shalom, heer Jeruzalem, met de results of the Israeli jury. Germany, no points. <laughs> Shalom. Eh, misschien nog helemaal niet zo'n gek idee om uh, Paul de Leeuw nog maar eens een keertje naar het uh, Eurovisie Songfestival te sturen. Misschien dat hij met dit liedje wel een beetje in de hogere regionen kan eindigen. Girl Marlix, singer-songwriter-producer. think I know. I got half a mind to tell the whole truth. Two sides, black or white, about to say. tell it all. I got half a mind to tell the whole truth. Blow it up, let the pieces fall. truth. Two hearts harmonize, one down, telling lies. It all begins to crystallize. Shouldn't have been no surprise. tell the whole truth. Blow it up, let the pieces fall. singer-songwriter uit Amerika, deze Gurf Morlix. En eh, ik wil er nog bij zeggen, Cut and Shoot is een van zijn laatst verschenen cd's. Hij produceert ook voor eh, vele anderen. En dit is dan ook een singer-songwriter, maar dan moet ik eigenlijk zeggen een zanger-schrijver, want hij komt uit Nederland. Herman van Veen. Een cd uit 2002. Eh, Andere namen, zo noemt hij deze cd. En dit is veel te veel. Als je de beelden ziet van de doden op de straat, in brand gestoken huizen, al het ongeloof die haat, kun je je ogen niet geloven, je hart je Je vloekt en balt je vuisten.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 your roses in bloom. A light hits the gloom on the grave. niet zo gek lang geleden ergens terug te vinden in onze top 40. Hè? <coughs> Sorry, daar zul je deze man niet tegenkomen. En dan heb ik het over de singer-songwriter Steve Earle. I'm in here. you worry about me, cause I'm alright. Goodbye is all we have to say. Dat is het enige wat je nog eh, kunt zeggen. Althans, dat bedenkt deze Steve O. Nick Lowe is een man die ook al jaren bezig is met het maken van mijn muziek. En nou heeft hij pas geleden, nou ja, pas geleden, 2007, eh, heeft hij een cd uitgebracht. At My Age. Hij voelt zich al een beetje op leeftijd komen, denk ik. Nou, als je hem ziet, het is echt voor een grijze 60-plusser hoor. That little white light you've been caught in seems to be the last straw. Now there's going to be an eruption. Love's got a lot to answer for. That crack you made, only half joking, has poured salt on the shore. And if there must be retribution, love's got a law. yes, a lot too. Love's got a lot. same as infatuation. It comes from deeper down. It won't be played about with. It won't be pushed around. sigh for. Love's got a lot, yes, a lot too. Love's got a lot. 2007 kwam deze cd uit, At My Age. En een jaar eerder bracht eh, Bob Dylan een cd uit met Modern Times. Prachtige teksten staan erop hoor. Maar ja, daar ben je niet anders gewend van die Bob Dylan hè. In the still of the night In the world's ancient light Where wisdom grows up in strife my bewildered brain toils in vain through the darkness on the pathways of life. Each invisible prayer is like a cloud in the air. Tomorrow keeps turning around. live and we die. We know not why, but I'll be with you when the deal goes down. We eat and we drink, we feel and we think. Far down the street we stray. I laugh and I cry, and I'm haunted by things I never meant or wish to say. The midnight rain follows the train. We all wear the same thorny crown. soul to soul, our shadows roll, and I'll be with you when the dew goes down. moon gives light and it shines by night when I scarcely feel the glow. We learn to live and then we forgive. Or the road we're bound to go. More frailer than the flowers These precious hours That keep us so tightly bound You come to my eyes Like a vision from the skies And I'll be with you when the deal goes down picked up a rose and it pooped through my clothes. I followed the winding stream. I heard the deafening noise. I felt transient joys. I know they're not what they seem in his earthly domain, full of disappointment and pain. You'll never see me frown. I owe my heart to you, and that's saying it true. And I'll be with you when the deal goes down. time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Joe. De Rednecks, Cut and Eye Joe. En het is eigenlijk afkomstig uit de countrywereld, maar het is gewoon bewerkt voor de popmuziek, hè? En dat was de verkeerde knop van Nick en Simon. En zij zeggen, kijk omhoog. Na een lange val, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. je lichaam. je voelt de zon op je gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Zie je het in een ander licht. Maar je hoofd vol zorgen had je lichaam in zijn macht. Er komt altijd een morgen, ook na. naar de zon. Zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Kijk omhoog naar de zon. en Simon Kijk omhoog. En eh, nu de laatste volledige plaat voor deze uitzending van uh, eh, Maar ik zou zeggen, ga niet weg, blijf erbij. Want na de boodschap en het nieuws nog veel meer leuke muziek hoor. De dijk. dat ik mijn mond hou, als ik je weer zie. Ik heb mezelf onderhand prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen. En ik zal zeggen, goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk, dat ik je eigenlijk zeggen moet. Een man weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als er er niet is, als er er niet is, weet de man pas wat hij mist.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 De NOS hoeft de Partij voor de Dieren morgen geen plek te geven in het verkiezingsdebat. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat was aangespannen door de Partij voor de Dieren. NOS-hoofdredacteur Larousse koos ervoor om de acht grootste partijen uit te nodigen... om het debat hanteerbaar te houden... De Partij voor de Dieren eiste dat alle tien partijen in de Tweede Kamer mogen meedoen. De rechter noemt het journalistieke criterium van de NOS neutraal genoeg. De Koerdische beweging PKK heeft het bestand opgezegd dat ze in augustus eenzijdig had afgekondigd. De PKK zegt dat Turkije niet serieus heeft geprobeerd een uitweg te zoeken in het conflict. Hoewel het staakt het vuren nu van tafel is, is de PKK niet van plan aanslagen te plegen. Volgens een verklaring wordt er nu gekozen voor een defensieve strategie. De PKK staat in Europa en Amerika op de lijst van terreurorganisaties. De beweging vecht al jaren voor meer rechten voor Koerden. Die vormen bijna een vijfde van de Turkse bevolking. Op de Indische Oceaan is een zeiljacht gekaapt met daarop zeven Denen. Volgens het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken zijn aan boord een vader, een moeder, hun drie kinderen en twee bemanningsleden. Het jacht koers nu richting Somalië. Piraten richten zich meestal op grote commerciële schepen... Begin deze maand werden vier Amerikanen gedood nadat hun boot was gekaapt door piraten en de Amerikaanse marine hen probeerde te redden. In Brazilië zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen toen een hoogspanningskabel naar beneden kwam midden in een feestende menigte. Zeker 54 mensen raakten gewond. De parade in de buurt van Rio de Janeiro was onderdeel van een feest voorafgaand aan het Braziliaanse carnaval dat vrijdag begint. De hoogspanningskabel kwam naar beneden nadat iemand er iets tegenaan had gegooid. De omgeving zat een paar uur zonder stroom en telefoon.